Het Openbaar Ministerie heeft er bewust voor gekozen geen levenslang te eisen, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Want als je iemand levenslang oplegt, dan kan in theorie die persoon na zo'n 28 jaar alsnog vrijkomen zonder die TBS-behandeling doorstaan te hebben. Want dat kan niet samen, levenslang en TBS. Vanmiddag kunnen de advocaten van Voort L reageren op de eis van het OM... en krijgt hij zelf ook nog de mogelijkheid om iets te zeggen. Voor het eerst in vijf jaar zijn er minder dan 70.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat heeft het CBS uitgerekend. De meeste nieuwbouwwoningen zijn vorig jaar neergezet in Noord- en Zuid-Holland. In Drenthe kwamen er de minste bij. De controle op opgevoerde fatbikes zijn een succes, dat schrijft het AD. De politie heeft vorig jaar minstens 10.500 fatbikes in beslag genomen. Ook is het aantal boetes verdubbeld. Bestuurders van een illegale fatbike kunnen een boete van 310 euro krijgen. Bijvoorbeeld als de fiets een gashendel heeft of harder kan dan 25 km per uur. Bij een tweede overtreding neemt de politie de fatbike dan in beslag. En we hebben met z'n allen flink wat geld op de bank staan. Eind vorig jaar stond er ruim 600 miljard euro op de betaal- en spaarrekeningen van huishoudens bij Nederlandse banken. Dat is 24 miljard meer dan een jaar daarvoor. Een record. Het jaar daarvoor steeg de berg spaargeld ook al, zegt mijn economiecollega Roeland. Je ziet ook wel dat... Eh, dat je er iets meer voor krijgt. Hè. De rente is wat gestegen. Eh, je moet nu aan een spaarrente van zo'n anderhalf tot 2 procent eh, denken bij heel veel, in ieder geval Nederlandse banken. Ja, dat is nog steeds niet eh, enorm, maar ja, jarenlang kreeg je bijna niks. Gemiddeld hebben huishoudens zo'n 73.000 euro aan spaargeld op de bank staan. En denk je nu, jemig, wat veel? Dat klopt. Het gemiddelde wordt flink omhoog gehaald door een klein groepje mensen met heel veel geld. Het weer, er is nog steeds regen in de zuidoostelijke helft van het land. Het is vanmiddag een graad of 4, droogt vaker op, maar ook vanavond kan er een buitje vallen. Morgen overwegend droog, af en toe zon en opnieuw een graad of 7.